Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland en zeven bondgenoten zeggen dat ze een bijdrage gaan leveren... aan het beschermen van de straat van Ormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die is ondertekend door premier Jette... en de leiders van onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada. Op welke manier ze gaan helpen bij het openhouden van de belangrijke zeestraat wordt niet gezegd. Ze roepen verder op tot diplomatie om tot een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten te komen... De acht regeringsleiders roepen ook op tot een staakt het vuren in Libanon. In Turkije zijn zeker tien mensen aangehouden in verband met de schietpartij gisteren bij het Israëlische consulaat in Istanbul, meldt het Turkse staatspersbureau. Onder de aangehouden verdachten zijn twee schutters. Ze raakten gewond en werden ondervraagd in het ziekenhuis. Bij de schietpartij werd één van de drie aanvallers gedood. Twee agenten raakten licht gewond. Over het motief van de aanval in Istanbul is nog niks bekend. Een van de schutters zou gelinkt zijn aan financiële netwerken met banden met IS. Advocatenkantoor Knoops moet bijna een ton aan advocatenkosten terugbetalen aan een voormalig cliënt. De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat de advocaten hun cliënt niet goed hebben geïnformeerd over de kosten. Ook hadden ze tegen de afspraken in een stagiair aan de zaak laten werken. En ook in Griekenland worden sociale media verboden voor kinderen onder de 15 jaar. Eind vorig jaar was Australië het eerste land met een verbod voor jongeren op apps als TikTok, Instagram en Snapchat. Daarmee, daarna maakten Spanje, Oostenrijk en Denemarken ook zulke plannen bekend. Opvallend is dat de Griekse premier Mitsotakis het sociale mediaverbod bekend maakte via TikTok... Hij zegt kinderen te willen beschermen tegen sociale media... die volgens hem verslavend zijn en slaapproblemen en angstgedachten kunnen veroorzaken. Het weer nog in het noordwesten van het land wat sluierbewolking. In de rest van het land volop zon. 16 tot lokaal 21 graden.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 wat ik toen niet zeggen kon. Oh. Misschien het woord te vinden dat ik toen niet zeggen kon. Dit is ZFM 106.9 FM. should have tried just to talk about it with you, And then I should have tried to let you go right.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 You had a glass of wine, a Versace nightgown, a lime green one that I brought you for your trip from the cruise you won. I don't approve of those male friends. No. I told you back then when we first got together, I don't trust those men.